met het NOS-journaal. In Syrië hebben VN-waarnemers verkoolde menselijke resten gevonden in huizen in de plaats Masrat al Koubert. Het lukte de waarnemers gisteren wel om het verwoeste woestijndorp te bereiken. Donderdag werden ze nog tegengehouden door het Syrische leger en dorpelingen. Na hun bezoek aan Koubert zeiden de waarnemers dat de geur van verbrand vlees in de lucht hing. Ook zagen ze lichaamsdelen op de grond liggen. De waarnemers hebben geen lichamen gevonden. Wat daarmee is gebeurd is onduidelijk. Volgens de Syrische oppositie zijn er woensdag zeker 55 doden gevallen in Koubert. Syrische staatsmedia houden het op negen slachtoffers. De oppositie en de Syrische regering geven elkaar de schuld van het bloedbad. In Ivoorkust zijn zeven militairen van een VN-vredesmacht gedood toen ze in een hinderlaag liepen. Het is nog onduidelijk door wie ze zijn gedood. De aanval was bij de grens met Liberia. In dat gebied werden de afgelopen tijd aanvallen uitgevoerd op de lokale bevolking. Vermoedelijk door aanhangers van oud-president Bakbo. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is verontwaardigd en verdrietig over de aanval op de VN-militairen. Hij roept de regering van Ivoorkust op om te onderzoeken wie er achter de aanval zit en de daders te straffen. De SP wil voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september een lijstverbinding aangaan met de PvdA. Zo kunnen restzetels terechtkomen bij de linkse partijen. Er komt geen gezamenlijk verkiezingsprogramma. Het bestuur van de SP heeft besloten tot de lijstverbinding na signalen van PvdA-voorzitter Spekman en fractievoorzitter Samson dat er interesse voor is. Ook de achterban van de PvdA zou voorstander zijn van een lijstverbinding met de SP.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 And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. van Zandvoort, Zandvoort.